8 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Er ligt nog wel wat huiswerk voor makers van de corona-apps... die het kabinet mogelijk wil gaan gebruiken. Dat zegt minister De Jonge van Volksgezondheid. Deskundigen en belangstellenden konden vandaag de plannen van zeven appbouwers bestuderen. De online uitzending werd door duizenden mensen gevolgd. Volgens deskundigen was bij sommige apps de privacy van gebruikers niet op orde. De appbouwers krijgen tot en met morgen de tijd om hun plan te verbeteren. De app moet waarschuwen als er een besmet persoon in de buurt is geweest. Kamerleden van PvdA, SP en Partij voor de Dieren vinden dat minister Hoekstra KLM moet aanspreken over piloten die geen inkomstenbelasting betalen. Hoekstra onderhandelt achter de schermen over miljarden staatssteun aan de luchtvaartmaatschappij vanwege de coronacrisis. Nieuwsuur meldt dat 350 KLM-piloten in het buitenland wonen. Daardoor ontvangen ze een vrijstelling van tienduizenden euro's op hun inkomstenbelasting. KLM zou die regeling faciliteren. De Kamerleden willen voorwaarden stellen aan eventuele staatssteun. New York is mogelijk over de piek van het coronavirus heen, zegt gouverneur Cuomo. In de afgelopen 24 uur zijn 540 nieuwe coronadoden geregistreerd, de laagste toename sinds 1 april. Ook het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen wordt opgenomen daalt al dagen, al dus de gouverneur. Sinds maart zijn zeker 13.000 inwoners van de staat New York aan de gevolgen van corona overleden. Daarbij komen nog eens de duizenden patiënten die in verzorgingshuizen zijn overleden, maar niet zijn getest. De coronamaatregelen moeten na 28 april voor jongeren versoepeld worden. Dat zei burgemeester Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad in WNL op zaterdag. Volgens Bruls kun je niet verwachten dat jongeren niet naar school gaan... en niet naar de sportclub en niet naar concerten. Het kabinet besluit hoogstwaarschijnlijk dinsdag... of en hoe scholen en kinderdagverblijven na de meivakantie weer open kunnen. Het weer vanavond en vannacht trekt de bewolking weg. Morgen overdag is het zonnig. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 See, I'm a working man with a working plan, and it's working, baby. I went from nowhere to somewhere in just one year, and everyone thought I was crazy. But now we're in Giza, in Ibiza, in Miami, and Rio. How we partying all through the night, cause we living our life, cause baby, we here, y'all. make us strong again. When all is lost, I will comfort you. I'm the one. I can do it to you. Everything you did to me, well, I can do it to you in your sleep, cause I'm a woman.